Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De haven van Abidjan in Ivoorkust ingenomen. Volgens het Franse leger zijn er 300 extra militairen naar de stad gestuurd. Daar wordt sinds vrijdag hevig gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van zittend president Bakbo. Ook vandaag komen er berichten over gevechten en beschietingen met artillerievuur. Ruim 1500 buitenlanders in Ivoorkust hebben hun toevlucht gezocht in een militair kamp van de Fransen, net buiten Abidjan. Twee pogingen van Japanse ingenieurs om een scheur in een reactor in Fukushima te dichten zijn mislukt. Uit reactor nummer 2 lekt nog steeds radioactief water. Gisteren werd geprobeerd om de scheur op te vullen met beton. Dat werkte niet goed genoeg. Nu proberen de ingenieurs het lek te dichten met waterabsorberende polymeren die ook worden gebruikt in luiers. Een eerste injectie met de substantie heeft nog niet gewerkt. Het stralingsniveau bij het lek is 1000 millisievert, blootstelling aan de helft 500 millisievert. Voor een korte periode kan al leiden tot een verhoogd risico op kanker. In Winterswijk zijn drie vrouwen tijdens een wandeling vastkomen te zitten in de modder. De vrouwen van in de 60 liepen door een veengebied dat door de vele regen van vorige week was veranderd in een modder modderpoel. De vrouwen kwamen daardoor tot hun knieën in de blubber vast te zitten. De brandweer heeft hen gered. De politie heeft nu waarschuwingsborden bij dit deel van het veengebied geplaatst. Een jaar na de olieramp in de Golf van Mexico krijgt de top van Transocean, eigenaar van het boorplatform, een bonus. Volgens het bedrijf was 2010 een topjaar op het gebied van veiligheid, ondanks de tragedie in de Golf van Mexico. Bij de ramp kwamen elf mensen om het leven. Het boorplatform vloog eind april vorig jaar in brand en zonk. Miljoenen liters olie stroomden in zee. De kust van vier Amerikaanse staten raakte zwaar vervuild. Het weer, toenemende bewolking met eerst in het oosten, later ook in het westen regen.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 Eerder gezegd, de Magical Mystery Tour van eh, de Beatles. Eh, begonnen deze tweede uur van de Muziek Boulevard op zondag 3 april. Want wat was er nou zo leuk eh, gisteren? Gisteren was het eh, voor het eerst een beetje lekker buiten. Het was eh, graad of 20. En ja, wat gebeurt er dan als je ergens op een strategisch punt gaat zitten op het visserspad? Dan zie je een bonte stoet aan allerlei mensen voorbij trekken. Of het nou gewoon mensen zijn op wielrennersfietsjes. En dan zie je dan van die snelle zonnebrillen. Plus nog eens wat hier en daar grijs haar onder een valhelm. En daarachter dan ineens ook nog eh, mensen met pijlstokken. En dat heet dan Nordic Walking. En dan heb je ook nog eens mensen die eh, zeg maar gewoon aan het wandelen zijn. En natuurlijk heb ik ook zo waar sierlijke Amazones op een paard voorbij zien komen. Ja, dat gebeurt dan allemaal op het visserspad. Eh, dat, dat was gisteren. En ja, het had ook wel iets weg, weg van een Magical Mystery Tour. Vandaar dat ik dacht van, nou, laten we dan maar eens met de Beatles beginnen. Ach, vrolijkheid kent geen tijd, zeg ik dan altijd maar. Eh, dan eh, ga ik gewoon verder met een, eh, een liedje waar het gaat over rotondes. En ik had het natuurlijk kunnen weten, want als ik dit... ja, ik had hem weer even niet goed, goed klaarstaan, maar dit gaat wel echt over rotondes. Ik heb het over Roundabout Town en Fabiana Dammers met haar liedje en haar variant.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 En die klinkt dan als volgt. deed ik dat nou? Gewoon om even een, gewoon een verschil eh, te laten horen tussen het een en het ander. Het is eh, duidelijk eh, dat we dus zelf ook het materiaal hebben waar Fabian de Dammers om gaat. hier in de studio twee keer gehad. Eén keer vorig jaar in maart en het afgelopen jaar nog een keer in augustus. kan in ieder geval wel vertellen dat zeer binnenkort het album, het lang verwachte album waar ze mee bezig is en wat ze ook aangekondigd had, dat dat binnenkort gaat verschijnen. En er was nog een reden waarom ik... Ik moest nog even een plaatje uitzoeken. Dus dat, eh, dat was ook een reden waarom ik eh, eventjes dit eh, nog eventjes aanstipte. nou, voor de mensen die niet echt tegen een beetje stevige, schurende gitaren kunnen... wordt het nu even gewoon een beetje weglopen en even wat anders te gaan doen. Misschien even kijken hoe het staat met de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderen is mooiste. De Hoogmeers wordt die genoemd. Maar voor de, eh, de, heren die eh, wat van stevige en dames ook natuurlijk. Hier is Ravolva en Dark Hearted Love. eigenlijk een, eh, eh, nog, wat een, eh, ja, nog een, een pril stadium heeft deze band, Bees Noir. moet ik er dag al bij zeggen dat hier binnen CFM uh, daar toch een aantal mensen zijn die zeggen... Tjoh, wat eh, is dit toch wel spetterend, mag ik erbij zeggen. Best waar, eh, zij zullen eh, te zien en te horen zijn op het jubileurpodium tijdens Bevrijdingspop. Ik heb het nu al, geloof ik, al een aantal keren gezegd. Maar ze verdienen het ook wel. En wat ik heb begrepen is dat ze al met nieuw materiaal weer aan het schrijven zijn. Want die twee nummers die ik nu nog van ze kan vinden, ja, daar, dat is op zich wel leuk. Maar er kan nog veel, veel, veel meer bij. Dus het het kan nog allemaal wat, eh, wat dat er gaat. Goed, het is eh, tien minuten voor half eh, twee. er zijn nog steeds een aantal mensen die zeggen... ja, je had die verjaardagslijst niet genoemd. Nou, zullen we het één voor één keer gewoon lekker laten, laten lopen? Want... Ja, het is nu al tien voor half twee. En het vormt namelijk altijd een beetje het onderdeel aan het begin van het programma. En dat is al lang al geweest. Ja, dan kom ik weer terug op zeg maar de grote prijs van Nederland van 2011. 11. Want in 2010 die hebben we gehad. Nicole Bus bij de singer-songwriters was eh, de winnares. En bij de rock alternative onze vrienden van eh, Ethereal. Maar dat is niet geschikt hier voor een muziekboulevard. Daarvoor verwijs ik je graag naar eh, de donderdagavond. Want het is knoeperhard trouwens. En over Ethereal gesproken. Ze zullen eind van deze maand in Leiden samen met de jongens van Pound ook al zo'n herrie schoppende band gaan optreden. Dus wat dat er gaat kunnen we er nog wel heel wat wat eh, leuke dingen daarover vertellen. Maar goed, 2011 eh, eh, start ook. Um, een van de bands die ik tegenkwam op het lijstje bij de Rock Alternative was Palalalaka. Dat is zowaar ook een bekende. Die hebben we hier ook al een aantal malen gedraaid bij ZFM Zandvoort. En Rua, daar had ik ook al wat werk van gedraaid. Maar terug naar de singer-songwriters. En dan komen we uit in Utrecht. En deze man heeft eh, niet zo lang geleden ook in het eh, patronaat eh, gestaan. Als support act voor Sabrina Stark. En ik heb even het materiaal van de mannen af zitten luisteren. Maar ik moet je al zeggen van al twee prille muzikanten die al zeg maar Nederland aan het bestormen zijn. Kees Mayfield en Nick Schuit als je dat wat zegt. Kees Mayfield heeft eh, vorig jaar in de finale gestaan eh, bij eh, de Grote Prijs van Nederland bij de Singer-Songwriters. En Nick Schuit is de zanger van de Cosmic Carnival winnaars bij de Rock Alternative van 2009. Ja, als ik dan zit te luisteren naar het stemgeluid van Rupert Blackman, want daar heb ik het over. die zal in Den Bosch te zien zijn tijdens de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Moet ik je erbij zeggen dat zijn stem daar een beetje ja, een combinatie eigenlijk eh, van is. Maar ik kan me vergissen, maar oordeel zelf maar. You always said that there was nothing left to say. But after all of this time, the words come out anyway. And you always told me Life's too short to care So why did you start running From the things back into your said, remember to throw the stone Where to throw, where to throw And if it's making you depressed, then please go home, take a piss, and get some rest. As a worn out young man can't cope with the temptation, they start burning down the town out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are about. Ik heb ze dus nu alle drie achter elkaar gezet. Uh, eerst eh, dus eh, de song van Robert Blackman. De man die, die in de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland in Den Bosch te zien en te horen zal zijn. Daarachter Kees Mayfield. Hij was vorig jaar in de voorronde te zien in, en te horen in het pakhuis Wilhelmina. En daarachter hoorden we ook nog de band die in 2009 bij de Rock Alternative in de prijzen viel. En dat was eh, de Cosmic Carnaval. Die jongens die hebben ook trouwens eh, in het eh, Patronaatcafé vorig jaar een optreden gedaan. Toen was het heel erg warm. En toen was de wedstrijd net Ghana tegen Uruguay aan de gang. En ik kan me nog zo goed voor de geest halen hoe dat een beetje ging. Er werd een beetje gespeeld. En ja, af en toe gingen die koppen op een gegeven moment toch ook een beetje richting de televisie die daar stond ja, eh, er gebeurde eigenlijk van alles. En eh, wat ook heel leuk was, was daar, eh, dat ik het gesprek had opgenomen met de vijf heren en één dame die erbij betrokken was. En dat was Marlies Kroon. Maar zij heeft verder de rest eigenlijk niet aan het gesprek echt deelgenomen. wat wel leuk is, is dat ze bezig zijn met een nieuw album. En Nick Schuit, de zanger van de Cosmic Carnaval, die wist me in ieder geval te vertellen dat eh, dat nummer wat je net hebt eh, gehoord, toch heel anders gaat klinken op eh, het album dan zoals die op de EP klinkt. Dus dat kan ik in ieder geval nog wel bij gaan verklappen. Nou heb ik het dus over die kwartfinalisten die mee gaan doen. En één hebben we er al gehad hier in de studio. En die komt ook uit de buurt, want die komt uit hetzelfde plaatsje waar Fabiana Dammers vandaan komt. Namelijk uit Amuiden. Van oorsprong eh, komt ze uit Heemskerk. Maar eh, ze woont al een eh, hele tijd daar in uh, En ze heeft ook meegedaan aan de Rob Agda Award. toen nog met een band. John Doe's Revenge heette die band. 2008, 2009 was het jaar van John Doe's Revenge. Ze wonnen de Rob Agda Award. Maar het was ook gelijkertijd heel langzaam de zware zang van de band. En toen besloot Suster Groot te zeggen van ik ga het lekker zelf doen. En dat is geen onverstandige keuze, kan ik je er wel bij vertellen. Hier is Sue the Night. En stay close to yourself. It's no big deal to fall in love. It's simple when you got enough. But don't you give away your heart too easily. Cause you might give it all you got. one you love uses you, and you won't know until it's done repeating. So never spread your love around when everything is for a while. Commit yourself when love is found. yourself from pleasing Cause when you give away each breath And until there's nothing left Time to take a few steps back to see it So never spread your love that's why I saying you must wake up And I'm praying you won't hear it Baby, refuse Come with me back to snooze And make my dream come true just stay No one will find doesn't have a girlfriend, I bet Cause he gets mad about the simplest flaws And his laptop is his only friend Your co-workers are boring Stupid small talk down the hall Same old songs on the radio The coffee is too bitter the computer too slow Oh, there must be a solution That will fit us both I know if you don't go to work today And lay in my bed all day You're gonna be late anyway So honey, make my day And just stay No one will find with me Cause I will hide you oh, oh, Under my sheets So please stay Say you won't go away You go there every day Don't leave me alone Simply tell them you can't come A fever, the flu, a rash, a broken toe You got all I've left to work Missing out a day or two won't hurt I just need some company Underneath these empty sheets So En zij komt eh, niet uit Bloemendaal, hoewel haar achternaam wel zo zou vermoeden. Maar zo, eh, ja, zo heet ze dan. Felicia Bloemendaal en Just Stay. Vorig jaar eh, deed zij mee en zij speelde in het pakhuis Wilhelmina. In diezelfde plek waar Kees Mayfield en Aisha Traida uiteindelijk in de finale terechtkwamen in Paradiso. Dus dat was kennelijk de gelukkigste greep geweest. Wie daar ook toe geweest was, was Ganna. Dus zij heeft hier ook hier bij ons... Eh, ja, eh, is zij eh, geweest al, om een beetje een deel over haar muziek te vertellen. Maar we hebben er ook weten te strikken om eens een keertje wat te gaan spelen. Dus dat hebben we ook al voor elkaar gekregen. Dat was allemaal in uh, Pakhuis Willemina vorig jaar. In, in mei, kan ik me nog herinneren. was, het was ook nog prettig weer, moet ik er bij eerlijkheidshalve bij zeggen. Dus het, het was gewoon heel, heel fijn allemaal. Scarlett May, zij hebben een een EP gedraaid. En het klinkt anders dan wat je normaal gesproken uh, de versie die je hier wel eens eerder hebt gehoord hebt. Raindrops. My glasses are broken. The door's left open. You close a victim from the floor. Empty bottles by my door. And baby, watch you had to go. Winter's coming. It's getting cold. you want somebody to keep you warm The days are cold and the nights are long It drops down my window The dishes are done The floor's cleaned up but I'm walking around in this empty house Outside my window break clouds And baby, why'd you had to leave? and lonesome hidden in my sheets. Don't you want somebody? van Naishevski. Ze komen uit eh, Amsterdam en eh, ze bestaan uit Hans Jong, Merlijn Nash en Robert Komen. En eh, wellicht dat we ze hier kunnen strikken in een van de, programma's. dit deed volgens velen sterk denken aan hoe Pink Floyd ooit was. Zou zo maar kunnen in ieder geval. We gaan afsluiten dit programma. En dat doen we met een, met een nummer van de EP De Hillsinger van Kashmir Hakim. Hij gaat ook weer meedoen bij de Grote Prijs van Nederland. Wat mij betreft graag tot de volgende week. En ik laat je alleen met Foreign Worker. Tell me a secret and I tell you dozens Love me for reasons, don't hate me for nothing. Take me to the place I used to play with an arrogant girls out of both of your slaves Breaking my voice into six off your gun. You command me to shoot my friend, my only one. Your saddle broke down off your horse, sir.